Samara's Nieuwe Democratie en de twee coalitiepartijen hopen ook dat er geen verdere bezuiniging op de salarissen en pensioenen nodig zijn. Dinsdag begint het overleg met de EU over de voorwaarden voor een steunpakket van 130 miljard euro. In de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen vandaag zeker twee mensen om het leven gekomen. Zeker 30 mensen raakten gewond, melden Palestijnse artsen. De doden zijn volwassen mannen die omkwamen bij aanvallen in de buurt van Jabalia en bij Gaza-stad. Het geweld in de Gazastrook leidde afgelopen maandag weer op. Daarbij zijn de afgelopen week zeker 15 doden gevallen. Woensdag werden na bemiddeling van Egypte afspraken gemaakt over een staakt het vuur, maar dat heeft niet geholpen. De opvolger van vakcentrale FNV gaat de vakbeweging heten. Het is bekend geworden op een bijeenkomst in Amsterdam waar Agnes Jongerius afscheid nam als FNV-voorzitter. Ze wordt opgevolgd door Ton Heerts, oud-bestuurder van de FNV en oud-Tweede Kamerlid voor de PvdA. Bij haar afscheid zei Jongerius dat de werkgevers de afgelopen jaren het beleid achter de schermen hebben kunnen bepalen. Volgens haar moet dat veranderen. De internationale proftennisorganisatie ATP heeft het zogeheten blauwe gravel in de band gedaan. In mei werd in Madrid op de blauwe ondergrond gespeeld. Voor tv-kijkers is het spel wat beter te volgen. Maar topspelers als Djokovic en Nadal hadden geen goed woord over voor de nieuwe ondergrond. Beide lieten weten nooit meer op een dergelijke ondergrond te zullen spelen. Normaal is gravel gemalen baksteen. De blauwe ondergrond is volgens veel spelers zachter en glibberig. De ATP heeft blauw gravel nu verboden. En dan het weer. Vannacht vanuit het zuidwesten regen.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 Hè? Dan tussen 7 en 9 en dan komen ze gewoon nog een keer allemaal voorbij. 22 jaar nog weer van deze hitlijst. Aflevering 25 en vandaag weer 22 juni van 2012. Al bijna weer halverwege dit jaar. Deze week in de lijst 16 stijgers, 3 zittenblijvers, 18 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Kijk dat ook de drie platen uit moeten. Train Drive-By na 17 weken, 16 weken voor Simple Plan, Canaan en The Summer Paradise. En ook voor Natalia Kills is het over Kill My Boyfriend verdwijnt na 15 weken. Conor Maynard kent zijn ook, komt er straks nog aan. 9 plaatsen winst voor hem en daarmee de snelste stijger. Nicky Minier, Starships met 9 plaatsen, de snelste zakker. En Chris Brown, Turn Up The Music is langs genoteerd met alweer 17 weken. 22 juni vinden we ook wel terug in de geschiedenis hoor. 1812, Napoleon verklaart de oorlog aan Rusland in Berlijn wordt na 29 jaar de grenspost Checkpoint Charlie opgegeven in 1990 van 22 juni. 2002 een aardbeving van 6,5 de schaal van Richter doodt meer dan 261 mensen in West-Iran. Bij botsing van twee treinen van de metro in Washington komen 7 personen om het leven.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 En dit was de single die hij even daarvoor had uitgebracht, Climax. En voor die plaat kan het nu wel eens over zijn omdat Scream het zo goed doet in de hitlijsten. Climax staat ook al 9 weken in de lijst en eh, gaat er weer een stukje omhoog. Van 18 naar 16 alweer deze week. En dan verder op weg naar de nummer 1 van Europa. Hebben we een nieuwe nummer 1 of nog steeds uh, Gustavo Lima en Ballade bovenaan de lijst? Dat hoor je even voor de klok van 5 uur. Hier voor jou nog klaarstaan Edward Sharp en de Magnetic Zeros. That's What's Up. In de vijfde week gaat die plaat omhoog van 22 naar 15. I'll be the church, you be the steeple. You be the king, I be the people.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 Love it is all. andere film. Edward Sharp en de X Heroes. That's What's Up in de vijfde week dus omhoog van 22 naar plek nummer 15. Dear Compton en eh, Kid Curie hebben een single opgenomen. Don't Kick the Chair.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 Bijna tijd om voor ons de top 10 in te gaan, maar wij kijken nog even achterom naar nummers 20 tot en met 12. Eh, en 11 hoor je dan nog van mij, laten we het zo doen. Op 20 dan eh, Carmen en Broken Hearted. In de 11 week zak het van 16 naar 20. Calvin Harris, Neo, Let's Go in de vijf weken. Eh, vijf plaatsen omhoog van 24 naar 19. Of Monsters and Men, Little Talks. In de 13e week zak het van 10 naar 18. En van 12 zak het naar 17 in de derde week. DJ Fresh, Rita Ora en Hot Right Now. Usher en zijn Climax gaan nog twee plaatsen omhoog in de negende week naar 16. Edward Sharp, de Magnetic Showers, That's What's Up staan 5 weken in de lijst. Gaan 7 plaatsen omhoog van 22 naar 15. Kaneen en Nelly Is Anybody Out There? In de L2 zak het van 11 naar 14. En Dear Frampton en Kid Cudi, Don't Kick the Chair hoor je van 5. Nee, in de 5 week omhoog van 20 naar 13. David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne, I Can Only Imagine staan nu 10 weken in de lijst. Zakken de top 10 uit, want vorige week nog 9, deze week terug te vinden op 12. En de nummer 11 krijg je van mij nog, zei ik net al, dat is namelijk...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 Tijd voor ons om top 10 in te gaan. Nummer 10 zelf slaan we over. My Hot on Wrestle Cakes and the Walk zakt van 6 naar 10. Alicia Bank en uh, eh, Leslie J. 212 zakt ook en wel van 7 naar 9. En achter elkaar krijg je nu de... Nou ja, kom er nog wel eens tussendoor. Maar in ieder geval 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die hoor je allemaal. We beginnen natuurlijk met nummer 8 dan. Je hoort het al, Maroon 5 en West Calavia.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 En uh, Rihanna denkt van uh, grote stappen snel weer die hitlijst uit, want uh, twee weken geleden stond ze nog op 1. Vorige week zakte ze al naar 3 en nu van 3 naar 7. Where have you been? someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere. you, babe. You In in 11 week zakt zij van 13, van 13 naar 7, nee van 3 naar 7. En of Monsters en Men staat dus ook wel met twee platen in de hitlijst.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 En Rihanna, Where Have You Been staat 11 weken in de lijst en die zakte dus van 3 naar 7. Twee weken geleden stond die dame dus nog bovenaan en nu alweer op plek nummer 7. Op weg naar de nummer 1 van Europa. Welke plaat dat is, dat hoor je natuurlijk even voor de klok van 5 uur pas. En wel is het zo dat we nu de top 5 ingaan. En we eigenlijk eh, alleen nog maar stijgers en blijven hebben. Dus eh, de snelle rekenaars die weten dan genoeg. Avicii en Samuel Avakië, dat is in ieder geval een van de stijgers. Zeven weken lang staan ze in de lijst van Europa. Vorige week nog nummer 8. Deze week gaat Silhouettes nog eens drie plaatsen verder omhoog naar vijf. En zometeen uh, de snelste stijger nog voor jou. we have a beaten path before us. It was all there in plain sight. Thank week dus omhoog van 8 naar 5 toe. Ik zei net al, je krijgt van mij straks de snel stijgen, want Conrad Meenhard kent zijn no, doet het erg goed. In de zesde week dat hij nu in de lijst staat, gaat hij 9 plaatsen omhoog. En vorige week nog 13, deze week dus terug te vinden op plek nummer 4 alweer. Dan meteen voor jou ook de nummer 3.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 Adam Lambert en Bruno Mars. Deze negende week dat ze genoteerd staat, gaan ze nog een plekje omhoog. Van 9 naar... Van 9, nee, 9 weken staan ze erin. Ze gaan van 4 naar 3 toe. Ik zei het aan het begin al, we zitten deze week met drie zittenblijvers. Eentje was op 35, Quintino mezelf van Epic. Voor de rest heb je nog geen zitten blijven gehoord. En ik heb nog twee platen voor je. Nou lijkt me duidelijk. Net als vorige week dus op nummer 2, Flowrider en zijn Whistle. In de zesde week blijft hij dus zitten waar hij vorige week ook zat. Baby, whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real soon. and stroke your love. my whistle, baby, whistle, baby.